Net wel met het NOS. Een basisschoolleraar uit Jouweren moet een jaar de cel in voor het maken van naaktfoto's van kinderen. Hij kreeg ook zes maanden voorwaardelijk. De man van 32 maakte onder meer stiekem foto's van zijn leerlingen tijdens het douchen na de gymles. En ook nam hij naaktfoto's van de jongens uit het voetbalteam dat hij trainde. De man mag 3,5 jaar niet werken als leraar. In Spijkenisse is een basisschoolleraar van 58 aangehouden voor ontucht met een jongen van 10 en het in bezit hebben van kinderporno. Die had hij zelf niet gemaakt, maar op zijn computer gedownload, zegt de politie. De school heeft de leraar geschorst. De NAVO helpt de opstandelingen in Libië met hun jacht op de gevluchte leider Gaddafi. De Britse minister van Defensie Fox zegt dat het bondgenootschap hen voorziet van informatie en ondersteunt met verkenningsapparatuur. De opstandelingen hebben een premie van 2 miljoen dollar op het hoofd van Gaddafi gezet. Fox wil niet zeggen of speciale eenheden zoals de SES e helpen bij de jacht op Gaddafi. Volgens de Britse minister van Defensie wordt nooit commentaar gegeven over de inzet van speciale eenheden, omdat dat de veiligheid van de militairen in gevaar kan brengen. Anonieme functionarissen zeiden eerder dat de Libiërs bij hun verovering van Tripoli hulp hebben gekregen van onder meer Franse en Britse grondtroepen. In Tripoli wordt nog steeds gevochten. De Belgische supermarktketen Deleuze roept klanten op om biologische eieren terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn mogelijk afkomstig van een Nederlands pluimveebedrijf waar dioxine in eieren is gevonden. Waarschijnlijk zijn de eieren in de winkel niet besmet, maar de supermarktketen haalt ze voor de zekerheid uit de schappen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit zijn alle eieren van het Nederlandse bedrijf naar België geëxporteerd. Het weer, zon, ook enkele buien. In het oosten met kans op onweer. Het is een graad of 23. Morgen bewolkt en wat flinke regen- en onweersbuien. Mogelijk met hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Het is een verkeerschaos rond knooppunt Prins Klausplein en dat heeft te maken met een ernstig ongeluk op knooppunt Ipenburg. Dat is bij de A4. Daardoor kan het verkeer vanuit Den Haag en vanuit Soetermeer vanaf de A12 de A4 niet op. Het verkeer vanuit Amsterdam kan wel gewoon richting Rotterdam. De weg blijft bij Ipenburg voorlopig wel dicht. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk staat daardoor 7 kilometer.